dames en heren. Wij presenteren u de sprookjesverteller. De prins van de rechtszaal, de enige echte meester Billy Flynn. Is iedereen hier? Is iedereen er klaar voor? Maestro. Ben niet iemand die aan luxe hecht. Diamant, vals of echt, telt niet voor mij. Liefde is waarvoor ik leef. Later voor liefde. Ik hoef geen slopkast van ik crusatijn boordenknop met robijn. Geen das van zij, liefde is waarvoor ik leef. Wat ik wil is een stil, zacht fluwelen. <laughs> Vrouwen redden, her en der maakt deze jonge multimiljonair. Ben geen patser die in huizen doet, ik ben zelf ontroerend goed hoe het ook zij. Liefde is waarvoor ik leef. Liefde is waarvoor hij leeft. Heb ik het hier over lichamelijke liefde? Nee, niet alleen lichamelijke liefde. Er is nog zoveel meer. Het gaat hier om de liefde voor het recht, voor de rechtsstaat. Je hand uitsteken naar iemand die het echt nodig heeft. En je naaste liefhebben, dat bedoel ik. En het is mooi meegenomen als die ook nog naast je ligt. Ik zweer bij God, liefde is waarvoor ik leef. Louter voor liefde. Bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo. Dit is mijn lot. Liefde is waarvoor ik leef. Geef mij maar golvend haar dat zich voortzet, God weet waar. Al wat vrouw is, pleit ik vrij. En dat geld, dat is maar detail voor mij. Oh, het is nooit weg zo'n lange Cadillac. Caviar smaakt niet weg, maar niet voor mij. Liefde is waarvoor ik ieder kapot maak, die jou maar bedreigt. Ik